9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Italiaanse regering heeft beloofd om snel migranten over te nemen van het eiland Lampedusa. De afgelopen dagen kwamen er zo'n duizend mensen in bootjes aan land... tot woede van de inwoners en de burgemeester van Lampedusa. Hij verweet de regering in Rome dat hij geen gehoor gaf aan zijn noodkreten... en geen strategie had. En dreigde met een algemene staking op het eiland. Vandaag liet de Italiaanse regering weten dat er vanavond nog 120 migranten naar het vasteland worden gebracht. Bij de grote demonstratie tegen de coronamaatregelen in Berlijn zijn gisteren 33 politieagenten gewond geraakt. De politie heeft 316 demonstranten gearresteerd. 131 van hen worden vervolgd. Dat is vandaag bekendgemaakt. Zo'n 400 demonstranten probeerden gisteravond het Duitse parlementsgebouw binnen te dringen. Duitse politici spraken daarover vandaag een afschuw uit. Bondspresident Steinmeier sprak van een aanval op het hart van de Duitse democratie door provocerende rechtsextremisten. In Apeldoorn is mogelijk het lichaam gevonden van de 25-jarige man die sinds woensdag zoek was. De plek van de vondst ligt op enkele tientallen meters van de plaats waar hij voor het laatst was gezien. De 25-jarige Dennis had autisme en zat in een gesloten afdeling in een GGZ-instelling in Apeldoorn. Zeker 150 mensen hebben vandaag nog meegedaan aan een zoektocht. Ajax-voetballer Donny van der Beek verkast naar Manchester United. De Engelse club betaalt naar verluid zo'n 45 miljoen euro voor de Ajax-seat. Van der Beek tekent een contract voor vijf jaar bij Man United. De 23-jarige Van der Beek maakte in 2015 zijn debuut in het eerste van Ajax. De tienvoudig international maakte in 28 competitieduels 118 doelpunten. Het weer, buien die langzaam naar het zuiden wegtrekken. Vannacht gevolgd door opklaringen. Behalve in Limburg. Minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen af en toe zon en plaatselijk een buitje bij hooguit 19 graden.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 Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage.